zwaar beveiligd. Bronnen binnen justitie zeggen dat een doodseskader, de Tattoo Killers, dreigt haar te liquideren. De groep zou verantwoordelijk zijn voor verschillende moorden in de onderwereld. De bedreigde vrouw is de aanklager in deze zaak. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vorige week mensenhandelaar Moerat O. tijdelijk vrijgelaten. Die was veroordeeld tot vier jaar cel. Hij is vrijgelaten om bij de geboorte van zijn kind te zijn. Moerat O. is veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie... Een advocaat van twee van Moerads slachtoffers vindt het verbazingwekkend dat het Hof niets heeft geleerd van de zaak Saban Baran. Die mensenhandelaar vluchtte vorig jaar tijdens een proefverlof naar Turkije. Moerad O. moet zich 16 juli weer melden bij justitie. kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft nu ook van Spanje de kredietwaardigheid verlaagd. Volgens de kredietbeoordelaar is de financiële positie van Spanje verzwakt door de kwakkelende Spaanse economie en zijn de vooruitzichten slecht. Gisteren werd ook al de kredietwaardigheid van Portugal en Griekenland verlaagd. Rotterdam heeft een nieuw college van BNW met daarin PvdA, VVD, D66 en CDA. Enkele details in het coalitieakkoord moeten nog worden uitgewerkt. Als alles goed is, wordt het morgen gepresenteerd. Marco Pastors, de leider van Leefbaar Rotterdam, blijft in de gemeenteraad. Hij had gedreigd op te stappen als Leefbaar niet in het college kwam. De finale van de Champions League gaat tussen Inter Milaan en Bayern München. Inter Milaan plaatste zich vanavond ten koste van Barcelona. De Spanjaarden wonnen weliswaar met 1-0, maar Inter had vorige week de thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen. Bayern plaatste zich gisteren via Olympique Lyon voor de finale op 22 mei in Madrid. Het weer, toenemende bewolking en het blijft lang warm.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 Bronnen binnen justitie zeggen dat een doodseskader de tattoo-killers...